Dit jaar bleef de jaarlijkse verhoging van het kindgebonden budget vanwege de economische crisis achterwege. Minister Rauwvoet voor Jeugd en Gezin heeft nu binnen zijn begroting geld gevonden om de verhoging volgend jaar wel door te laten gaan. Hoeveel gezinnen erop vooruit gaan is nog niet duidelijk. Het kindgebonden budget is een toeslag voor gezinnen met kinderen onder de 18 en een inkomen van minder dan 29.000 euro. Dit jaar is de toeslag maximaal 1300 euro voor een gezin met twee kinderen. De gedecoreerde militair Marco Kroon moet 29 november verschijnen voor de militaire rechtbank in Arnhem. Hij wordt beschuldigd van het bezit van harddrugs voor eigen gebruik en het voorhanden hebben en verstrekken van enkele stroomstootwapens. Kroon wordt niet verdacht van drugshandel, zo meldt het Openbaar Ministerie in Den Bosch. De strafbare feiten zouden zich hebben afgespeeld in het café in Den Bosch dat hij samen met zijn vriendin runt. Kroon werd vorig jaar voor zijn heldhaftige optreden in Oeruzgan onderscheiden met de militaire Willemsorde. Vandaag wordt er opnieuw gegraven bij het huis waar het verdwenen meisje Willeke Dost woonde. Er wordt naar haar lichaam gezocht op een afvalterrein vlakbij de boerderij in het Drentse Koekangen. Justitie wilde daar al gaan graven, maar eerst moest worden vastgesteld dat de grond van de voormalige vuilstort niet zwaar verontreinigd was. Willeke Dost verdween in 1992 op 15-jarige leeftijd. Ruim een jaar geleden werd het politieonderzoek heropend. In juni werden de pleegmoeder en een pleegbroer gearresteerd en ze kwamen na enige tijd weer vrij. En eerder werd al op drie locaties rond het huis in Koekangen gegraven, maar daarbij is niets gevonden. Het weer, vanochtend bewolkt met vooral het noorden wat regen. Vanmiddag nog wat buien, maar vanuit het westen klaart het langzaam op.